Een klein uur geleden werd bekend dat dat niets heeft opgeleverd. Het gaat om de vermissing van de tienjarige Jeffrey en zijn zusje Emma van 8. De politie denkt dat hun vader ze heeft ontvoerd... en heeft de reden om te vrezen voor hun leven, vertelt verslaggever Mark Hamer. Ja, er zijn aanwijzingen dat de vader zichzelf... maar ook de kinderen van het leven wil beroven. En dat vermoeden heeft de politie omdat ze een brief hebben gevonden... die door de verdachte is geschreven. En deze brief geeft aanleiding om te denken... dat de kinderen ook echt in levensgevaar eh, verkeren... en dus is eh, de politie met man en macht nog steeds op zoek. Door nieuwe Israëlische aanvallen in Gaza zijn vandaag, volgens Palestijnse media, meer dan 60 mensen gedood. Sinds vorige week heeft Israël de aanvallen flink opgevoerd, met honderden doden tot gevolg. En ook vandaag werd een ongekende aanval aangekondigd door het leger van Israël op het zuiden van Gaza vertelt correspondent Nasra Habiballah. Ja, dat soort omstandigheden maken het voor sowieso voor hulporganisaties heel erg moeilijk om hun werk te doen. Eh, maar ook voor Palestijnen is het gevaarlijk om je van A naar B te verplaatsen. Dus ook dat is iets waar grote zorgen over zijn. Onder druk van veel landen heeft Israël wel besloten om weer voedselhulp toe te staan in Gaza, maar in een beperkte hoeveelheid. Dat vindt onze buitenlandminister Veldkamp niet genoeg. Er moet echt meer hulp in en dan zie ik deze kleine stap als te klein. En ik beoordeel het puur op de inhoud van die stap. En tienduizenden PSV-fans staan de spelers op te wachten in het centrum van Eindhoven. Daar is al de hele middag een groot feest aan de gang vanwege de landstitel. Ja, dit is mijn club. Eh, je gaat ermee naar bed. En je wordt ermee wakker. Eh, spelers die komen en de onderweg met de spelers naar het Stadhuisplein in Eindhoven.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 En daar is een beetje triest nieuws over te melden. Want de frontman van de band, Tom Gaasbeek, die is vorige week ons ontvallen. En dat uh, houdt dus in dat wij iets moeten doen wat betreft de muziek van Wave Zero. ze zijn illustig geweest. Niet alleen dat, want eh, we hebben ook eh, in het hele prille begin... toen wij bezig waren met dit eh, programma, 2009, 2010, in dat jaargang... zaten ze ook nog daadwerkelijk in de Rob Akda wordt en ze haalden ook nog de finale. Dus wat dat gaat, zijn het geen onbekenden voor ons... Bovendien heb ik begrepen dat ze ook hier in het beginstadium zijn geweest om live te spelen. Maar dat was nog in de tijd dat we een studio hadden in Zandvoort waar we dit programma maken. Dat zat midden in het centrum. En daar uh, speelden ze Wave Zero. Eh, dit is het enige muzikale wapenfeit eh, wat ze hebben gemaakt. Uit 2017 komt dit. En dat is van een album. En Earth was de opener van deze Alternative FM. We gaan verder. En dat is een single waar we vorige week niet aan toegekomen zijn. En dat is Winnie Moore met haar nieuwe single. En dat nummer dat heet Start Fresh. stranded here for days. Might be the anchor that I threw. Stuck in time slips away. But what can I do when I can't seem to move my body? I don't wanna feel these feelings. I don't wanna fight this fight stay strong against the tide But it must have meaning So that means I can't quit I'm always seeking Just to get lost in it No, it ain't easy But I'm trying my best To hold on and keep going So when I'm ready I will start fresh back in the tomb It must have meaning So that means I can't quit I'm always seeking Just to get lost in it No, it ain't easy But I'm trying my best To hold on and keep going So when I'm ready I will start fresh means I can't quit. I'm always seeking just to get lost in it. It ain't easy. But I'm trying my best to hold on and keep going. So when I'm ready, I will start fresh. Maar je voor mij zegt dat maar depressief is. Elke kwaal heeft hier een hokje. Alle problemen zijn relatief. Problemen zitten in je kop. Praat een keertje over wat er speelt in plaats van dat je speelt. Waarom krop je? Ligt gewoon wat aan je zelfbeeld. Maar wat als dat zelfbeeld nou blijkt te kloppen? Wat als het waar is? En ik de controle niet heb over wat ik me aanricht. Een klote week gehad, hop het weekend in zin om te drinken. Neem nog een slokje, problemen verhelp ik niet. Daarvoor steek ik nog een stokje aan. Ben ik lekker aan het nippen? <laughs> Dan zit ik lekker in mijn nopjes. Het is niet dat ik depressief ben. Ik ben ook niet ongelukkig. Ik ben ook niet ontevreden. Ik hoef niets te onderdrukken. Maar geef je mij je neven om een glas te kunnen vullen. Dan wil ik zoveel dat ik niet meer voel. Mijn beker moet vol, toch voel ik me leeg. Toch voel ik me leeg. Dus vul ik mijn cup, want ik voel me weer vol, toch voel ik me leeg. Ik voel me leeg, leeg, leeg. Ik voel me leeg, leeg, leeg. Ik wil naar boven, de baren is up. Dus vul ik mijn cup, want ik voel me kut. het verschil. Pakken evenveel, drinken uit de koelkast, kratten in de keel. Mini-alcoholist, nu is het oké okay omdat ik 20 ben. Nu is het oké okay omdat ik functioneer. Nu is het oké okay omdat niemand meer ziet dat ik niet meer functioneer. Daar ik niet probeer, daar ik weeg een beetje meer. Dikke pens, toch voel ik me leeg. Ja, toch voel ik me leeg. Dus vul ik me kut, want ik voel me kut. Nu ben ik weer vol, toch voel ik me leeg. Ik voel me leeg. dus vul ik mijn cup Want ik voel me kut, toch voel ik me leeg Ja, toch voel ik me leeg Dus vul ik mijn cup, want ik voel me kut Nu ben ik weer vol, toch voel ik me leeg Ik voel me leeg, leeg, leeg Ik voel me leeg, leeg, leeg Ik wil naar boven, de baren is up Dus vul ik mijn cup, want ik voel me... ook hier zit een verhaal achter. Want eh, <clears throat> deze eh, gast die zag eh, bijvoorbeeld op ons kanaal via TikTok... hey, we doen leuke dingen. En hij dacht, hey, laten we daar eens op reageren. Dus via de TikTok deed hij dat. En dat was serieus. Dat was degene die je net hebt gehoord. En achter serieus schuilt Maarten van het Veer of Maarten het Veer. Ben even kwijt hoe die precies heet. Maar dat is een echte naam. En hij heeft in het eh, verleden journalistiek eh, gestudeerd. Tenminste, dat heeft hij een poging toegedaan. En op een gegeven moment vond hij muziek maken zo leuk. En dan dacht hij van, weet je wat, ik eh, ga dat maar doen. En uiteindelijk is datgene wat hij nu doet... heeft hem een plaats opgeleverd bij de Rock Academie in Tilburg... En daar volgt hij zijn muzikale opleiding. Dus dat is een beetje het verhaal. Daarvoor hoorde je Wendy Moore met haar nieuwe single. En dat is het nummer Start Fresh. Bovendien, over Wendy kunnen we nog eh, wel wat eh, vertellen. Want Wendy eh, is ja, min of meer geselecteerd voor een auditie in China. Een talentenjacht is dat. En daarin zou ze dan te zien moeten zijn. En dat schijnt ook nog een grote mediagigant te zijn. En daar heeft Wendy Moore ja, auditie voor gedaan voor een talentenshow. Inmiddels is ze dus weer terug. En als het goed is, komt er nog meer materiaal aan. En eh, dit Start Fresh is eigenlijk al terechtgekomen op die drie andere singles. En die is nu als EP uitgebracht. Ja, zo eh, kan het gaan. Er staan tenslotte vier nummers op. Een andere dame die ook eh, vorige week al eigenlijk een EP heeft uitgebracht... heet Minke Orthover. Zo heet ze voluit. Maar onder de naam Minke doet zij de, de werk... of tenminste brengt zij het werk uit. En Eén van de nummers die op die EP staat is dit nummer. En dat nummer dat heet Laatste Traan. Waar moet ik dan heen? Nu je warmte niet meer bij is en mijn handen zijn versteend. De zon blijft maar verdwijnen, ik ben bang dat ik vergeet. Hoe je lach en je adem ze voelde als veilige armen om me heen. Alles liefde toch gemeen? Is het dan nooit genoeg? Blijft de wind hier altijd waaien tot het overspoelt? Blijf vallen door de zwaarte, ik ben chronisch moe. Wil niet geloven in de waarheid, want hij lacht me toe. de vuren zijn getoofd. Maar ik blijf het herleven, mijn hemel kleurt rood. Sta op in de regen, tot tot en verdoofd. Moet door met het leven, zoals gewoon. stay Ik heb me nog nooit zo goed en licht gewild als nu. Ik heb me nog nooit zo schoon en bevrijd gewild als nu. Weg zijn de kroegen, weggezijp, weg zijn de katers, dronken flaters, wazige morgens en zorgens niet te betalen. De wereld heeft mij feest verklaard. Het is een verbazing bij het lot waar men mij mistoorde. Een verbazing bij het slot van wat eens bij mij behoorde. Geen parasieten, geen gevlij, geen gestroop meer, geen gevrij, geen gelik meer. Het is voorbij, niets meer te halen. De wereld heeft mij feest verklaard. Het is een geschenk van en niet van de maatschappij. Het is een geschenk van God en dit is wat hij zei. Je moet weer werken, je moet weer zingen, je moet weer lachen, je moet weer geven en beleven. Kortom, je moet weer stralen. De weg is vrij, de weg is open, de weg is mateloos voor mij. Zonder bagage kan ik weer lopen, want ik ben nu vogelvrij. Ik ben ontstegen aan het groot krakeel. Ik ben ontstegen aan het maffeldeel. Ik heb niets meer te verliezen. Ik heb alleen te winnen, te beminnen, te beginnen. Ik ben niet meer te achterhalen. De vraag is of hij dat ook eh, gedaan heeft tijdens onze uitzending in maart. Eh, toen die ook eh, hier was, Jacob D. Edward met de nieuwe single. <clears throat> vorige week ook uitgebracht. een beetje ja, stilletjes bijna, want ineens was het er. Zonder bagage heet het nummer. En ja, het is Nederlandstalig. En dat kan hij dus ook in dat opzicht. En daarvoor hoorde je Minke met Laatste Traan. Dit komt morgen uit. Het is het eh, titelnummer van eh, de EP van Elena Jolie. En het nummer dat heet Withdrawal Symptoms. Tenminste, dan moet er eh, wel wat uit die toverdoos komen. I am a god in the deepest trenches of my thoughts. You know that a little alchemist said she wanted to dominate me, but you can only succeed to hate me. To rise above me takes more power than a man can have. To rise above me takes more strength than. I sentence left of the last kiss we had. Are now gone, but the love we had I will keep on and on, on and on. Op een of andere manier. Uh, ver ding om eh, een beetje door te starten. Ja, nu pas. Lemon met een nieuwe single. it's making me weak. Can't fight, can't hide, and it's making me mad. And it's making me mad. Deze band Sloops is bezig met eh, nieuw materiaal. En dat willen ze uit eh, laten monden in een album. En dat eh, zal toch ergens nog dit jaar gaan uitkomen. Just As Bad is de meest recente single die ze hebben uitgebracht. Hagelnieuw is de nieuwe single van Lemon met Insta Queen. deze was een paar weken geleden uitgebracht. Ook weer net na de uitzending. Maar dat had een reden. Want Tuskhead is bezig met een tournee. Tenminste, dat was hij. En de single die hij toen had uitgebracht tijdens dit tournee is dit nummer Hello Goodbye. south side of town and brought back tears and memories of years gone by. I ain't trying to deny it. I drove fast, feel slow, but you weren't home. Hell, I didn't know what I was hoping for. Trying to find a decent that don't fit no more. Hello, goodbye. I should have said goodbye if we would meet again Would you smile? Should I stop wondering? I'd say I'm sorry, wasn't meant to end like this Maybe I'd ask you to stay Just for a little while but I've been wrong Why else would you be on my mind still after all these years? Do I cross your mind too? Should I give you a call? Would a text be enough? I know what I would expect Who says you're still around? This damn time Hello, goodbye Should I say goodbye? smile Should I stop wondering I'd say I'm sorry it wasn't meant to end like this Maybe things I know. We drifted apart and found our own home. But there's still a part that will always love you. In times like these, it seems that these memories keep breaking through. Hello, goodbye, should I say good morning? Don't know what I would say if we would meet again. Would you smile? I should stop wondering. I guess I'm sorry it wasn't meant to end like this. I shouldn't ask you stay bijzondere reden. Want eh, waarom draaien we Low Erics? Want er komt nieuw materiaal aan, jazeker. Eh, volgende week mogen we hem al laten horen. Eh, want de single die komt volgende week vrijdag op 23 mei komt hij uit. Nan heet die single. En ja, als je dat dan weet, dan draaien we natuurlijk nog het oude materiaal van een paar jaar terug alweer. Waarop je nog altijd Lacet hoort. Of beter gezegd Tessa Lamers, want dat is degene die eh, overduidelijk eh, te horen is. Volgens mij eh, is het nog niks veranderd in de samenstelling. Dus uh, Marker van der Weijden, Dylan van en Tessa Lamers... die vormen nog altijd Low Addicts. En het is dus wat dat er gaat... nieuw materiaal op komst. Evolver is van, dacht ik, 2022. Dus dat is alweer een tijdje terug. Maar goed, ehm, vorige week trouwens hadden we ook al iets van Low Addicts. Maar dat is nog verder terug, want dat kwam uit 2015. Dus Zover gaat het al. Eh, Tuskhead, Tuskhead heb je daarvoor gehoord met Hello Goodbye. Vorige week hebben we ook eh, deze single mogen weggeven. Daarom draaien hem nu nog een keer eens Lines Den en Holly Blue. weken <clears throat> geleden tijdens de uitzending mailt Cully mij en zegt... ja, deze eh, single die komt uit. En in de gauwigheid had ik het niet eh, gezien. En dacht ik van, nou, ik mag hem draaien. Nee, het is eh, vandaag dat ik hem voor het eerst mag horen. Morgen komt hij officieel uit, maar vandaag dus bij ons te horen. Koos, die is al langer te horen. Volgens mij is dat een single die vorige week is uitgebracht. en die hadden we dus ook al vooruit mogen laten horen. Hetzelfde geldt ook eh, voor deze Oblivion van Pien. single die eh, volgens mij vorige week is uitgebracht. Ehm, wij hadden, ehm, nee, twee weken terug alweer. Het is op 1 eh, mei, ja, ik weet het weer. Het is 1 eh, mei, want dat was de dag dat ehm, dit een beetje in aanloop was naar bevrijdingspop. En dan hebben wij altijd op die donderdag daarvoor natuurlijk een beetje een regulier programma, een beetje aangepast programma. Omdat er dus nu een aantal mensen gewoon eh, met bevrijdingspop ook nog eens bezig zijn. Dus dat uh, was een beetje de achterliggende reden.